Hij zegt dat de moslimleiders hem hebben beloofd dat er in ruil daarvoor geen islamitisch centrum bij Ground Zero komt. Maar de initiatiefnemer van het centrum ontkent dat daarover is gesproken. Dominee Jones wilde op 11 september Korans verbranden bij zijn kerk in Florida. Hij noemde islam een gewelddadige godsdienst die mensen onderdrukt. Zijn plan leidde tot een storm van kritiek. De Amerikaanse minister van Defensie, Gates, heeft vandaag nog met de dominee gebeld... om hem te vragen zijn plannen niet door te zetten. Jones had laten doorschemeren dat hij zijn plan eventueel zou intrekken... als de regering hem daarom zou vragen. De Duitse politie zet vanaf komende dag minder agenten in bij de zoektocht naar een vermiste jongen. De afgelopen dagen zochten duizend agenten vergeefs naar de tienjarige Mirko bij het dorp Kreefraad, vlak over de grens bij Venlo. De komende dag wordt het aantal agenten verminderd naar 100. Mirko verdween een week geleden toen hij door een bos naar huis fietste. Zijn mountainbike werd wel gevonden. De politie zocht hem met helikopters en honden, maar van de jongen ontbreekt elk spoor. De politie houdt er rekening mee dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. In Argentinië hebben de Nederlandse hockeyvrouwen zich geplaatst voor de finale van het WK. Ze boekten in de halve finale een moeizame overwinning op Engeland. In de reguliere speeltijd kwam Engeland een kwartier voor tijd op 1-0. Aanvoerder Janneke Schopman maakte kort daarna 1-1. In de verlenging vielen geen doelpunten, waarna Oranje de strafballenserie met 4-3 won. In de finale spelen de Nederlandse hockeyvrouwen in de nacht van zaterdag of zondag tegen Argentinië of Duitsland.